Buitenwalgemoed met het RWS Journaal. In 800 Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwet. In totaal deden er honderdduizenden, vooral jonge Amerikanen mee. Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. De afgelopen weken is er vaker geprotesteerd tegen de Amerikaanse wapenwet. waardoor het aantal Amerikanen dat strengere wapenwetgeving wil is gestegen van 61 naar 69 procent. Nederland wil in navolging van België gaan bekijken of het haalbaar is om passagierslijsten van touringcars van tevoren te controleren. Net zoals dat bijvoorbeeld bij vliegtuigen gebeurt. Nu is het meestal onduidelijk wie met de bus door Europa reist, terwijl bekend is dat in touringcars ook terroristen kunnen zitten. Bij vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een monument onthuld... ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van de ramp met MH17. Er is voor die plek gekozen omdat alle slachtoffers van de vliegramp in 2014... via de vliegbasis Eindhoven in Nederland terugkeren. Bij de ceremonie waren zo'n 750 mensen uit de hele wereld... onder wie honderden nabestaanden en veel hulpverleners. Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol... die staat op een sokkel van 298 steden. Bij Vijfhuizen is al het Nationaal Monument MH17, een herdenkingsbos met 298 bomen. Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers is vandaag op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen tijdens de 16e editie van de Landelijke Opschoondag. Dat is 17% meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie doen steeds meer jongeren mee. Verspreid over het land waren zo'n 2500 opruimacties. Ook sommige BN'ers staken de handen uit de mouwen. Het weer vannacht overal droog bij minima van een graad of 2. Morgen meer bewolking en soms wat motregen bij zo'n 10 graden. Later breekt ook de zon soms wat door.